Mariette Krol met het NOS Journaal. Die heeft met zijn politieke bemoeizucht belangrijke instituties als de rechterlijke macht verzwakt. Het is pijnlijk om te zien, zegt de stichting. Het is de eerste keer dat hij zich openlijk uitspreekt over Zuma. De president en ANC-leider is verwikkeld in rechtszaken over corruptie... en krijgt van steeds meer kanten kritiek. De Nelson Mandela Stichting is een van de meest vooraanstaande organisaties in Zuid-Afrika die zich maar zelden mengt in politieke discussies. Een groot aantal basisscholen weigert om een hoger schooladvies te geven als een leerling bij de eindtoets in groep 8 erg goed heeft gepresteerd. Staatssecretaris Dekker noemt dat ongewenst en in strijd met de wet. Vorig jaar kregen ruim 12.000 kinderen een hoger advies, terwijl er in totaal zo'n 62.000 voor in aanmerking hadden moeten komen, zegt het ministerie. Scholen die negatief zijn opgevallen kunnen bezoek verwachten van de inspectie. NS-personeel krijgt mogelijk toch meer variatie in het werk. Drie vakbonden zeggen dat de NS voor de korte termijn toezeggingen heeft gedaan... en in april met een volledig nieuw werkpakket wil komen. Maandag voerden machinisten en conducteurs in Amsterdam nog actie... omdat ze bang zijn dat ze met ingang van de nieuwe dienstregeling... vaker op dezelfde routes worden ingezet. Zaterdag hebben NS en de bonden opnieuw overleg. In Nijmegen heeft de politie de afgelopen avond een verwarde man van de Waalbrug gehaald. Hij was op een van de bogen van de brug geklommen en zat daar op tientallen meters boven het wegdek. De Waalbrug werd afgezet en de hulpdiensten stonden klaar om in te grijpen. Een politieagent in een hoogwerker wist hem uiteindelijk naar beneden te praten.